Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dreigingsniveau in Brussel is verhoogd van niveau 3 naar 4. En dat is het hoogste niveau en betekent dat de dreiging ernstig en zeer nabij is. Dat meldt het Belgische orgaan voor de coördinatie voor de dreigingsanalyse. Het Belgische crisiscentrum raadt mensen onder meer aan om drukke plaatsen te vermijden. De verhoging van het dreigingsniveau werd om 1 uur vannacht bekendgemaakt. De Belgische autoriteiten zeggen niet waarom, maar komen in de loop van de dag met een verklaring. De laatste keer dat het dreigingsniveau 4 van kracht was in België... was na de aanslag op het Joods Museum in Brussel eind mei vorig jaar. In de rest van België blijft het bedreigingsniveau op 3. In Liberia is het ebola-virus weer opgedoken. Drie leden van een gezin uit de hoofdstad Monrovia blijken besmet te zijn met ebola. Andere gezinsleden en mensen uit de directe omgeving zijn in quarantaine gezet. In september werd Liberia ebola vrij verklaard. Dat was voor de tweede keer nadat er in mei toch weer vier besmettingen waren geconstateerd. Het is nog niet bekend of de Wereldgezondheidsorganisatie het land zijn status opnieuw afneemt. Liberia werd vorig jaar samen met Sierra Leone en Guinea het zwaarst getroffen door de uitbraak van de uiterst besmettelijke ziekte. In Liberia stierven bijna 5000 mensen aan ebola. De Russische schaatser Pavel Kolisnikov heeft als eerste de 500 meter gereden in minder dan 34 seconden. Op het ijs van Salt Lake City verbrak de 21-jarige rust voor de tweede keer in een week het wereldrecord op de 500 meter. Vorige week in Calgary bleef Kulisnikov nog steken op 34 seconden. Maar in Salt Lake City reed hij de halve kilometer in 33 en 98 honderdste. Zijn eerste ronde in 24.31 was ook de snelste aller tijden. Zijn gemiddelde snelheid was 52,97 km per uur. Het weer, in het westen buien met kans op onweer en hagel. In het oosten nagenoeg droog, minima tussen 2 en 6 graden. Overdag opnieuw buien met kans op onweer en een stevige westenwind. Smiddags draaiend naar het noordwesten. Het wordt 5 tot 7 graden.